Ewout de Jong met het NOS-journaal. Werkende in de toekomst vergoed, ongeacht hoe duur ze zijn. Dat heeft minister Schippers gezegd in reactie op het conceptadvies van het College voor Zorgverzekeringen. Dat adviseert om medicijnen tegen de ziekten van Fabrie en pompen niet meer te vergoeden, omdat ze te duur zijn en bij sommige patiënten nauwelijks effect hebben. Schippers zei op Radio 1 dat als er goed werkende medicijnen beschikbaar zijn, die ook vergoed moeten worden. De Algerijnse diplomaat Lakhdar Brahimi wordt mogelijk de nieuwe VN-gezant voor Syrië. Het Britse persbureau Reuters zegt op basis van diplomatieke bronnen dat volgende week bekend wordt gemaakt dat Brahimi de opvolger wordt van Kofi Annan. Maar het Amerikaanse persbureau AP meldt dat er nog meer kanshebbers zijn, zoals oud-NAVO-chef Solana of de Spanjaard Moratinos, oud-minister van Buitenlandse Zaken. In ruim 40% van de faillissementen bij transportbedrijven is sprake van fraude. Dat zeggen de vakcentrales FNV en CNV aan analyse van de faillissementen van vorig jaar. Volgens de vakcentrales laten sommige mensen hun bedrijf met opzet failliet gaan om er zelf beter van te worden. Ook worden faillissementen gebruikt om gemakkelijk van personeel en schulden af te komen. De opstandelingen in Syrië hebben zich teruggetrokken uit de strategisch belangrijke wijk Salahedin in Aleppo. Een woordvoerder van de opstandelingen noemt het een tactische terugtrekking. Het Syrische leger is sinds woensdag bezig met een offensief om Aleppo te heroveren. Daarbij zijn al veel doden gevallen. In de golf van Aden bij Somalië is voor het eerst een Nederlands onbemand vliegtuigje ingezet. De Scan Eagle vloog negen uur lang voor de Afrikaanse kust op zoek naar piraten, maar hoefde niet in actie te komen, meldt Defensie. De drone met een spanwijdte van 3 meter kan met daglicht en infraroodcamera's speuren naar verdachte schepen.